door een automobilist die op de verkeerde weghelft reed. De tegenligger was de echtgenote van een Amerikaanse diplomaat. Zij kon als verdachte het land verlaten... omdat ze diplomatieke immuniteit genoot. Volgens de ouders heeft Trump gezegd dat de vrouw niet zal terugkeren naar Groot-Brittannië. Zij zou ook in het Witte Huis zijn geweest om excuses aan te bieden... maar Dans ouders waren daar naar eigen zeggen nog niet klaar voor. Boeren zijn sinds gisteravond massaal onderweg met trekkers... voor een nieuwe dag van protesten tegen de stikstofregels. In de ochtend is er eerst een betoging in de buurt van het RIVM in de beeld. De boeren wantrouwen de stikstofberekeningen van het instituut. In de loop van de dag verplaatst de actie zich naar het Malieveld in Den Haag. Het leger is ingezet om het binnenhof en winkelgebieden af te sluiten voor tractoren. De Amerikaanse vicepresident Pence reist vandaag met een zware delegatie naar Turkije. Minister Pompeo van Buitenlandse Zaken en veiligheidsadviseur O'Brien gaan met hem mee. De delegatie zal bij president Erdogan aandringen op een bestand in Syrië. Pence heeft Turkije al gedreigd met extra sancties. President Erdogan liet gisteravond weten dat dat hem niet van gedachten zal doen veranderen. De twee grootste pensioenfondsen hoeven dit jaar mogelijk de pensioenen niet te korten. Dat zegt president Knot van de Nederlandse Bank tegen de NOS. Volgens de huidige regels hebben ambtenarenfondsen ABP en pensioenfonds Zorg en Welzijn niet voldoende financiële buffers. Maar in het nieuwe pensioenakkoord is afgesproken dat die buffers straks niet meer nodig zijn. Daarom zou je volgens Knot kunnen overwegen om die korting nu achterwege te laten. Het weer overdag in het noordoosten nog wat zon... maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking en ook regen bij 15 graden. Donderdag valt verspreid een bui, maar soms is er wel zon... en ook dan wordt het 15 graden.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 Show. dragging me from self-pity Pour me, then I feel could use some getting out of this conversation here. Your looks stunning, in Don't ask that question here. This is my only fear that we become beautiful people. Top design.